Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Duitsland is een man van 20 onder een carnavalswagen terechtgekomen en overleden. Het ongeluk gebeurde in Sankt Gorshausen, zo'n 100 kilometer ten westen van Frankfurt... na afloop van de carnavalsoptocht. Volgens de burgemeester probeerde de man in de wagen te stappen... maar kwam hij tussen de dubbele wielen terecht op het moment dat de wagen wegreed. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen heeft een nieuwe voice-over. Het is Hanneke de Jong. Zij werd door een jury uit meer dan 7000 aanmeldingen gekozen... tot opvolger van Hans Hogendoorn. Het iconische intro van het programma wordt al sinds de jaren 70 ingesproken door Hogendoorn. Bijna 50 jaar lang las hij de namen van presentatoren en de rubrieken van het programma voor. De NOS organiseerde een open sollicitatie om zijn opvolger te vinden. De jury noemt de stem van winnares Hanneke de Jong... één waar je iedere avond naar wilt luisteren. De muziek in het intro, Goedenacht Vrienden van Reinhard May, blijft hetzelfde. In Rotterdam is gisteren een haan gevonden in een hotelkamer. Een gast die al was uitgecheckt had de haan daar achtergelaten. Hotelpersoneel schakelde de politie in. Die heeft de vogel naar een opvang in Boskoop gebracht. Het gaat om een jonge haan van enkele maanden oud die zeer tam is. Het dier ziet er gezond uit, maar blijft voor de zekerheid een week in quarantaine. In veel steden waar carnaval wordt gevierd was het druk vandaag. Tilburg raadde mensen vanmiddag af om nog naar de stad te komen. En ook in onder meer Breda en Den Bosch werden pleinen en straten tijdelijk afgesloten. Voor zover bekend waren er nergens grote incidenten. Het weer, regen of motregen in een groot deel van het land. Later vannacht is het droog. Morgen begint de dag opnieuw nat, maar vanuit het zuiden breekt de zon door. Het is dan zo'n 10 graden.